goed, eindelijk zegt hij. Eindelijk is hij aangesloten. Radio Ruigel. Die aangesloten. Eindelijk is die aangesloten. Je luistert naar Radio Raaghoort. We gaan nu luisteren naar een eh, theatervoorstelling gegeven door Snow Apple in oktober in de kerk van Ruigoort. En ehm, ik hoop dat je plezier eh, hebt aan. Blizzard heet het. Ruigoord. <laughs> Russian writers. But the recent return, the recent turn of events made us change the show slightly. Yeah. Yeah, we changed the show. Because you remember, 24th of February happened something very bad on Earth. And our show it's okay, still distribute tribute to the Russian authors, and still we keep joking, making fun, and I hope you will enjoy it, even if you are so quiet. his famous book, Dead Souls. And on the end, die also too young and a little bit crazy. exist in Russia anymore. They have just special military whatever what in the Russian world. What to do? Ah, I know what to do. Now, this is to say, to say, to say. Now, my great friend, the best musician of Amsterdam who is Scottish, the best accordionist and laureate of the International Concourse of All Instruments, Ganga! на шората е с Велчан, а в Достоевски крайно and who was perfect, which is the difference between me luister naar Radio Ruigel. naar Radio Ruigoord. <laughs> gehoord. met een stukje poëzie van Hans Plomp gaan we zo naar het, ehm, de Paradiso Show, de vrije ruimtes tegemoet, die drie dagen geleden was in Amsterdam. Ehm, de vrije ruimtes tegemoet, show van het Amsterdamse Ballongezelschap in Paradiso. gezelschap. Zoals u weet, een zweverige schijnbeweging voor iedereen die om vogels, vlinders, vliegers, planeten en andere hemellichamen geeft het ABG neemt u mee naar ruimtes zo vrij dat je jezelf vergeet. Vrijheidsbeleving in Nieuw-Amsterdam. Laat ruimte open voor dat wat niet kwam. Want na een reis om de wereld in 50 jaar geen midlife crisis. Ben je bedonderd? We gaan op naar de 100! Cosmonauten zijn. Vrijheid is bevrijd zijn van de moeite en vluchten. Vrijheid is bevrijd zijn van alles dat knelt. Vrijheid is één zijn met je omgeving. Vrijheid is beweging. we niet kunnen laten. In onze vrijstaat Kom mee naar binnen allemaal. Want in ons leeft een oeroud ideaal. En vinden wij die vrije geest, dan viert heel Paradiso feest. Kom mee naar binnen allemaal. Want wij gaan vrije ruimtes tegemoet. Daar is het leven goed. Wees welkom in ons luchtkasteel. Of vlieg mee op je eigen bezemsteel. Kom mee naar binnen allemaal. We stijgen op met volle zeil. Jullie zijn allemaal aan boord. We vliegen samen naar Ruigoord. From Africa to Amsterdam, Afghanistan and back again. Rosepan, from Egypt to Burning Man. My gang's no Taliban, but overstand our demand. Give it controversy. Bob Grill in my lip, and Mike in my right. Elevating our spike to microphone check. One, two, one, two. This is a new, old school. Microphone check. One, two, one, two. This is a new new old school. This is a new old school, new old school, new old school. This is a new old school, new old school, new old school. Never call me old, sucker, I'm a renegade. You must be told it's a blessing to be my age. Turn the page in the red rock book, you see the time it took. The pre-cook, the bases, the stages, the phases, the game. The game is outrageous, the trials are changes. I hip-hop hiatus, it seems races are contagious, yet our spirits are tenacious. Kiss my anus. Say what? I don't need to be famous or adapt to no strangeness. Never nameless, never painless. Yet the emptiness is wasteless, but I'm never faceless. Check one, two, one, two. This is a new, new old school. Microphone check one, two, one, two. This is a new. New old school, this is a new old school, new old school, new old school. This is a new old school, new old school, new old school. Yeah! This is it's new, new old school. Microphone check, what you want, the music is a new. New old school, this is a new old school, new old school, new old school. This is a new old school, new old school, new old school. Yes, Paradiso! 50 years! dat kleur en ik verjaag de manengeuren. Mij wordt het leven op de aarde toegedicht. Maak de vrije ruimte op de aarde los. En dat je ruimte zoals een nooit in is geweest. Maak de vrije ruimte op de aarde los. En maak je ruimte zoals er nooit in is geweest. Ik ben het water. Ik neem je mee. Ik ben plas, meertje bij de grote zee. Ik ben de regen op het land, zodat het water niet verzandt. Ik ben het water, ik breng het leven met mij mee. Zo, water en het bos. Maak de vrije ruimte op de aarde los. Met je hoofd in de ijsbeest. En maak je ruimte zoals er nooit in is geweest zon, water de bos.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 En ik wil niet naar de maan als rafelrand van aards bestaan. Geef mij maar vrij een C kwadraat, E is een C kwadraat. Inderdaad. E is een C kwadraat, E is een C kwadraat, E is een C kwadraat. Uiteraard. Al is ruimteschip aarde als schaar wordt ingedeeld. Een zwart-wit denken aan de hokjes geest. Laat leven in blokken aan het been. Ik ga liever door vrije ruimte heen. ESMC paraat, ESMC paraat, ESMC paraat. Inderdaad. ESMC paraat, ESMC paraat, ESMC paraat. Uiteraard. vrijheid breidt zich steeds meer uit. Ik ontsluit lieve ruimtes waar natuurlijke vrijheid ontspruit. Eenzaam zijn paraat, eenzaam zijn paraat, eenzaam zijn paraat. Inderdaad, eenzaam zijn paraat, eenzaam zijn paraat. Het is niet nogal klein. En het is nogal groot. Dus ik weet het niet zo nodig op pas zijn. En ik wil niet langer als raffel van afgestaan. Geef hem mij maar. ESMC kwadraat. E Inderdaad. ESMC kwadraat, ESMC kwadraat, E ESMC kwadraat. Uiteraard. ESMC kwadraat, ESMC kwadraat, E ESMC kwadraat. Maak tijd. ESMC kwadraat, ESMC kwadraat, ESMC kwadraat. One more time, everybody. Love is for free. It's a world party. Be free. De zee, de zee, de zee, de zee. Ja, daar zijn. Laat het dalen, dalen, dalen, dalen. Op de rand van de werkelijkheid. Op de rand van de werkelijkheid. Op de rand van de werkelijkheid. de lippen. Dansen door het amber, het is hier waar we zijn. Zout op de lippen, dansen door het amber. Cosmic kaleidoscoop in het brein. Vrije ruimte in de geest. Vrije ruimte in de geest. Laat het dalen, dalen. Paradijs, zou ik je horen? Jij, ik, wij zijn de vrije ruimte. O, oh, het licht schijnt in het koffie, paradijs. diep. Kom terug. Stijg op, vlieg hoog, duik diep. Kom terug, kom terug, kom terug, kom terug, kom terug, kom terug, kom terug. Laat het dalen, dalen, dalen. this was it. I'm very happy that um, you are here to listen to us and um, hope to um, that you will listen uh, next time uh, around um, in the year 2023. Thank you, uh, my dear radio friends and listeners. Thank you very much, DFM. Thank you very much. Ridder Radio, thank you very much. Paradiso, thank you all. Until next time. Bye bye. Bye. geluisterd naar de Paradiso Show van het Amsterdamse Ballongezelschap 2022, 28 december in Paradiso. En zometeen gaan we luisteren naar een ehm, live optreden van de Bucket Boys. Ehm, opgenomen in de kerk in Ruigoord op zondag, ergens in oktober, september 2009. Je luistert naar Ruigoord Radio. <laughs> Jullie luisteren naar Radio Ruigoort. een waanzinnig drum feest georganiseerd in de door destijds Kai of Kids. zo, zo, zo. jullie mogen heus wel jullie footprinten op de tafelkleed eh, achterlaten, als jullie willen. uh, eh, ehm, zometeen, ehm, we bouwen nu, laat maar zeggen, het spijsverteringsproces op. En dan eh, uiteindelijk hopen we jullie allemaal gewoon geweldig, laveloos, dronken, genietend van het leven over de tafel te zien hossen en springen. Dat is wel de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat is onze doelstelling. Als uh, hoop voor de toekomst. Ah ja. <laughs> en eh, wij zullen tegen die tijd ook begeleidende muziek voor dat soort tafereelen spelen. Dus leef je in. Maar voor die tijd hebben we nog wat rustige liedjes voor jullie. Conversations overheard by all the passing trucks. Our sleeping bag is drenched, but I've got you to hold on to a bottle of whiskey in both of my shoes. The tricks we pull will make our bread with luck. We'll find the kicks instead. dan hebben we het volgende liedje over de illusie van grenzen. Grenzen, grenzen, grenzen. En dit slaat heel erg. De zogenaamde. Op het ADM-terrein. En ook op Ruigoord. Luister maar. Luister maar naar dit lied. Oh, give me land, lots of land the starry skies above. country that I love. weg zijn, gaan we wat snellere nummertjes spelen. Om jullie glimlach wat groter te maken en jullie voeten wat bewegelijker. Oké, het volgende lied dragen we op aan de paling die hier zo nu en dan gevangen wordt. En die heel lekker is en hopelijk lekker blijft. Ga het niet tegen mijn microfoon. En dan Anders, anders gaan we gewoon zo Als jullie niet een beetje dichterbij komen, dan komen, we jullie, kunnen, komen wij bij jullie waarschijnlijk. We zijn al een beetje sociale beesten. Dus ik vind het niet zo leuk om in ons eentje te staan. Oh, yes! yes. Dames en heren, de DJ van vanavond. Een applausje. over het stijgende water Antoinette, ik, eh, ik hoor dat jij eh, in één keer, eh, of niet in één keer, maar je hebt al meerdere jaren mogen oefenen volgens mij. Ja, nog Gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd Antoinette, happy birthday. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. En de paling komt eraan. Applaus voor de paling. Die hebben ook een hele leven voor, achter zich gehad. zijn ze allemaal echt enthousiast nu? Oké, dat is tenminste een beetje overtuiging. Nou, de volgende vraag is dan... Ehm, ehm, eh, wat je doet bij verjaardagfeestjes. Ga je, ga je vanavond nu is het opeens een verjaardagfeestje geworden. Ah. dus hey, ga je vanavond goed zuipen of eh, heb je andere plannen, andere voornemens? Nee. Okay. Nou, als je dan even gewoon meedoet eh, voor, de, voor het eh, idee dan. En ook jullie allemaal. Wij zeggen heel simpel, what you gonna do tonight? dan gaan jullie allemaal. I'm gonna get drunk. Ja, precies. Het is een heel leuk uh, En het is heel belangrijk dat we deze doen, zo direct. Op blote voeten, is ook goed. Oké, hier gaat hij dan. What you gonna do tonight? Everybody. snijplaten. Bedankt voor de paling. Straling, paling. Zullen we de, uh, uh, uh, The Wall of Death doen? Ja. Maar ik ga niet Hebben in jullie er zin in? We doen elke een keer, eh, als we dit liedje spelen, doen we The Wall of Death. Het klinkt heel heftig, maar het is helemaal niet zo heel heftig. Wat we eigenlijk willen is aan één kant van de, van de kerk een rijtje mensen en aan de andere kant een rijtje mensen. Als dat kan, kunnen we dat even doen? Ja, doe maar even mee, kom maar even naar voren. het is vet leuk, het is superleuk. Echt waar. Het is orgasmisch. Ties. Orgastisch is het zelfs. Het is orgastisch. Oké, even, ja, twee rijen hier voor, eh, zo. Ja, kom maar. Heel goed. En dan gaan we even met z'n allen een soort introotje doen. En dan moeten we allemaal het centrum in, het, in, eh, in, eh, in, het, in ons gehele al vinden. En dan, en dan zeggen we allemaal, gaan we... En dan rennen jullie op elkaar af, stormend, loeiend. En dan geef je elkaar de grootste knuffel die je ooit hebt gezien. Gewoon gehad, heb, gegeven, alles. Oké, dus eerst even chillen, focussen. En dan, uh, en dan gaan we helemaal los. Huh. Oké. Okay. Handen omhoog, handen omhoog. Find the center in your... You are the center of the universe. gewelddadige knuffel was dat. Ja, dat is wel een goeie. Ontzettend goed. Dan wil ik hooligans ook zien doen. Dan kom ik gewoon spelen, ga ik gewoon komen spelen bij voetbalwedstrijden of zo. helemaal geweldig. Tafelvoetbalwedstrijden, gewoon als zijn maar hooligans zijn. Hè. Deze gaat over niet liegen tegen je moeder maar dat kan wel altijd tegen je grootmoeder. Ja, dit is niet van Britney Spears, <laughs> jongen. Oh, oh, verkeerde liedje, sorry. Welke gaan we Dat was een, eh, een grapje binnen de groep. Ja. Volgende gaat over dingen verliezen. Sommigen zeggen dat je pas weet wat vrijheid is als je alles verloren bent. Hebt. Hebt. Zo. I've got a secret you better not tell. I ain't going to heaven. in de Kerk in Wangoord in september 2009. We kunnen ook spelen, ja, die is ook goed. Zullen we naar die veel probeert? Ja. Of eerst die. Maar maakt me niet uit, we kunnen ook die pers meer bang spelen. Dit is, dit is echt het langste liedje uit ons repertoire. Ja. Met een dik Een heel lang liedje is het. En eh, er zit een hele, hele gevoelige tekst in. En uh, ik hoop dat die opvalt. Pass me a bong and I'll sing you a song. We'll be happy and jolly if we drink all night long. Well, don't get me caught up on politics. There's a time for kicks and a time, for destruction. And a time for destruction. Well, you kick us out our house and you keep us off the street. dat was het liedje. Dankjewel. En dit vorige liedje heb ik geschreven toen ik echt vet verliefd werd op een meisje. En eh, dat beviel mij heel erg, want ik was met hele nare dingen aan het lezen. En eh, een van die dingen was eh, van het, uh, het licht gewoest gehalte. <laughs> En toch eh, weer we hebben het gewoest. En eh, daarom deel ik jullie graag mede, hoera, dat er aangiften gedaan zijn tegen de World Health Organization, otherwise known as the World Health Organization. In Oostenrijk zijn er aangiften gedaan voor een poging tot, uh, potentiële poging tot massamoord met de vaccinaties. Dus zoek het onder, onderwerp na. Hè? leer zelf kritisch denken en zo dan kunnen we in ieder geval niet zeggen, wir hebben es nicht gewoest. Ja, precies. Dus, neem verantwoordelijkheid. Maar als je helemaal in de stress zit over dit soort onderwerpen, dan kan ik je aanraden om verliefd te worden. <laughs> dat doet wonderen. something special about you. I mean, you've got me drawing flowers while I'm so worried about the world surrounding us. And I feel, I see your eyes, it makes me happy. I no longer feel so sad and lonely we share a vision I hold inside of me. Though it's not yet to be, cause I just can't seem to understand. Oh, no. And I can't seem to comprehend all these feelings inside my mind. These questions concerning my life, time and then. I see you standing there and you're just smiling. Me and you in this world, we have the same dream. We don't wish to worry about someone's plan. Actually, it's not in the news at all. You got to go out and find it for yourself. You got to educate your own mind, and you're thinking, I'm all alone reading this stuff, and nobody's talking about it like the soap series that go on on TV, and then the, all the bullshit you get taught as history, and you're thinking to yourself, man, it's repeating it all over again. It's a loop, and I'm going insane, my friend. Oh. sing out of tune and it sounds so soothing. I just completely forget what I was doing. You've got my thoughts and they're all Zullen we nog een liedje spelen voor jullie dan? Oh, dankjewel. We spelen er nog eentje dan. Eh, vind ik wel een goeie. Nog zo'n verhaal. Spel ik dit. This one's eh, deze is uh, toegewijd, opgedragen aan de politie. So the police best mind their own business. Ja, ik, ik, ik denk dat de meeste mensen vanavond naar huis gegaan zijn. Maar, maar mochten zij hier in gedachten nog zijn, dan eh, wil ik graag mededelen aan ze dat eh, olie echt zwaar overbodig is in de ontwikkeling. Ik wist het ook niet eerst, want dat is de enige informatie die er in de vrije markt aanwezig is. Maar in vrijplaatsen of zoals internet, dat nog aardig vrij is, kun je een heleboel informatie vinden dat aangeeft dat eigenlijk sinds het begin van de elektrische periode, sinds 1902, wij helemaal geen olie nodig hadden. Dus het is hoog tijd om daar iets aan te doen. Dus Ruigoord mag lekker blijven. Er is geen business aan olie. Die oorlog was ook niet in mijn naam. Ik betaal niet al te veel belasting, maar daar zal ik ook niet aan bij willen dragen. Dus ja, is toch idioot? Wij met z'n allen niet in mijn naam, maar wel van onze belastingcenten. Gelul. Dus ehm, nou, ik hoop dus dat eh, met de, de, rechtszaak tegen de World Health Organization de bankierparasieten, uh, parasieten, vampiers ook van deze wereld in de bias geflikkerd worden. En dat we een beetje ethisch verantwoord met deze planeet om kunnen gaan. Woehoe! Ethisch verantwoord Oké, dankjewel. En ik heb het niet nou. over de jaren 80. We hebben nu... Ja? Nee, ja, ethisch verantwoord. Echt dus niet. Ik kom uit de jaren 80. Dat is echt, nou, dat is niet het beste tijdperk. Oké, hoppa. Oké, oké, oké. Dankjewel allemaal voor eh, ons hier hebben. Wij waren de, de Burenboys, uh, Bucket Boys. Je kan ons eh, vinden op MySpace en dat soort dingen. we spelen ook een ander bandje. Kom naar het ADM. Op zondag is een hele leuke jam sessie. Niet deze Laten we die connectie week, weer... zondag. Heel. Nee, niet? Ja, ik ben er niet. Ja. Oh. Nou, deze zondag wel. <laughs> Oké, ik niet. Jij wel. Oké, in ieder geval, deze gaat over alles wat we lekker vinden. Gaat het lukken? 1, 2, 3, 4. That's all we can another joint for some inspiration. So we come on, get it. get fucked, we might get into. Oh. Goedenavond, vrienden, vrienden. We love you. Je luistert naar Radio Ruigoor. Luister naar Radio We luistert naar Radio Ruigoor. Ja, willen jullie niet nog één keer even de jingle? ja. de zotheid zelf die deze zottigheden produceert voor het hel van de mensheid. En hoe zotter ze zijn, hoe meer vrolijkheid zal het leven brengen. Want als het leven geen vrolijkheid heeft, dan is het niet waard je luistert te worden. Je luistert naar Radio Ruigoord. luistert. Naar Radio Ruigeland. Je luistert naar Radio Ruigeland. Je luistert naar een aflevering van Ruigeland Radio. Ja, kun jullie niet nog één keer... Nee, dat hele ding. De jingle, ja. Rrrr. Radio jij bent even een Die deze zottigheden produceren voor het heil van de mensheid. Het is de zotheid zelf die deze zottigheden produceren voor het heil van de mensheid. En hoe zotter ze zijn, hoe meer vrolijkheid zal het leven brengen. Want als het leven geen vrolijkheid heeft, dan is het niet waard geleefd te worden. december 2022. En um, dit was het. een goed uiteinde en laten we hopen op een goed 2023. Gezondheid, geluk en liefde voor iedereen. Je luistert. Nou, fijn dat jij radio. geluisterd. Radio Ruigoord. Doeg. music on the background is J Tupac.